Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Georgische president Surabishvili is niet van plan haar post te verlaten... als haar termijn volgende maand afloopt. Ze noemt het presidentschap nog het enige legitieme instituut in haar land... na de omstreden verkiezingen van vorige maand. Omdat ze het Georgische parlement onwettig noemt... vindt ze dat het geen opvolger voor haar kan aanwijzen, zoals is voorgeschreven. Ook het Europees Parlement verwerpt de uitkomst van de parlementsverkiezingen in Georgië... en wil dat het land binnen een jaar nieuwe verkiezingen houdt. Voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft zijn activiteiten in de Gazastrook opgeschort... nadat drie medewerkers werden gedood bij een Israëlische luchtaanval in Khan Yunis. Dat zegt de hulporganisatie in een verklaring. Het Israëlische leger zegt dat een van de drie gedode medewerkers deelnam aan de aanslag van Hamas vorig jaar. World Central Kitchen zegt dat het geen weet had van personen in het voertuig... die een link zouden hebben met de aanval van 7 oktober. De organisatie runt gaarkeukens in Gaza... waar veel Palestijnen van afhankelijk zijn nu voedsel steeds schaarser wordt. Het herstel van de kapotte bovenleiding bij Duivendrecht duurt langer dan verwacht. Tot ongeveer 9 uur vanavond rijden er veel minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het gaat om een groot stuk van de leiding en personeel moest vanuit het hele land komen om te helpen. Hoe de, hoe schade is ontstaan is niet bekend. De Belgische tv-presentator en acteur Tom Waas is weer bij bewustzijn en ademt zelfstandig. Dat heeft zijn familie verteld aan de Vlaamse omroep VRT. Vannacht raakte Waas zwaar gewond bij een verkeersongeluk op de ring van Antwerpen. Inmiddels is hij buiten levensgevaar, maar ligt nog op de intensive care. Het weer. Vanavond is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen. En het kan regionaal licht vriezen. Morgen eerst veel zon. Smiddags wordt het bewolkt, gevolgd door buien.